van 3 uur.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 nog en welkom terug bij eh, Matchbox, eh, vierde jaargang nummer 58. En we hebben nog een lekker uurtje te gaan. En we gaan heel stevig beginnen, dus ga er maar even goed voor zitten. Zometeen Ian Jury en de Blockheads. En daarna de Faces. En nog heel veel lekkers, een driedubbele dosis. John Mayall onder andere, twee tracks van de Beatles. Sgt. Peppers uiteraard. En One Hit Wonder, een top 100 hit uit 74, uit 84. En nog heel veel meer. Veel plezier! your rhythm stick. Hit me, hit me, says Yvonne. Hmm? He says, Nicht, hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. Two fat persons, click, click, click. Dat was hem dan. Stay With Me van the Faces, van het album. A Not Is As Good As A Wink To A Blind Horse. En dat kwam uit 1971. En daarvoor Ian Jury and the Blockheads met Hit Me With Your Rhythm Stick. En die kwam van 1978. Ook uit 78 een doo-wop groep met de naam The Darts en Come Back My Love. Whoa, doodle wang, doodle doodle, doodle wop, a doodle wang, a doodle wop. Oh, won't you come back, my love? Don't go away. I need your love every day. I love you so well, I want you to know. I need your love so badly. en Come Back My Love. Nou, we hebben drie nummers achter elkaar redelijk stevig gehad... dus we gaan het even rustiger aan doen. En dat doen we met een instrumentaal van Marvin Hamlish... een top 100 hit uit 1974. Hier is The Entertainer. Marvin Hamlish en The Entertainer. Top 100 uit 1974. Eh, ik heb een bestandje en daar staat alles in wat ik gespeeld heb de afgelopen jaren. En welke naam kwam ik daar nou niet in tegen? Dave Edmonds. Het is ongelooflijk, maar ik heb hem nog nooit gedraaid hier op ZFM. Nou, dat gaan we even goed maken. Uit 1970, I Hear You Knocking. Knockin' van Dave Edmonds. En eh, de hele, eh, het hele tweede uur is tot nu alleen maar jaren 70 muziek. En dat gaat nog even door met de volgende plaat. Seaside Shuffle in Zandvoort met strand en zee. Klinkt dat heel goed, natuurlijk niet om deze tijd van het jaar. Maar eh, van de zomer gaan we vast nog wel een keer draaien. Terry Dexel en de Dinosaurs, Seaside Shuffle. on the Ook eh, bij Terry Deckel in de Dinosaurs. <laughs> Lachen. Eh, met eh, de Seaside Shuffle uit 1970. Als ik het goed heb. Nou, 72. Ook goed. We zijn toe aan de Beatles. De twee tracks van de, het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En vandaag zijn het Good Morning, Good Morning. En de reprise van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Come on, everybody. his wife in. Nothing to say, but what a day. How's your boy been? nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning, good morning, Going to work, don't wanna go, feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing. Everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep. And you're on your own, you're in the street. After a while, you start to smile. Now you feel cool. Then you decide to take a walk by the old school. Nothing has changed, it's still the same. I've got nothing to say, but it's okay. Goodbye. dark, everywhere in town is getting dark. Everyone you see is full of life. It's time for tea and meet the wife. Somebody needs to know the time, glad that I'm here. Watching the skirt, you start to flirt, now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. Good morning, good morning. Ja, ja, dat was de, eh, de laatste van de Beatles altijd wel. Volgende week hebben we nog A Day in the Life. Maar we hadden Good Morning, Good Morning... en Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, de reprise daarvan. Dan gaan we nu even naar een hele andere categorie muziek. En dat is die van eh, Doris Day. En haar allerlaatste hit uit 1964, Move Over Darling...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 five magical thing. Wereldwijd haar laatste grote hit Doris Day, Move Over Darling uit 1964. En dan zijn we toe aan een driedubbele dosis en vandaag is dat een driedubbele dosis John Mayle. We draaien er drie en we gaan je straks vertellen wat je gehoord hebt. John Mayle in woorden Room to Move, Thinking of My Woman en tenslotte It Hurts Me Too. En er zijn natuurlijk wel een paar eh, gitaristen die bij John Mayall hun opleiding, hebben gehad. Bijvoorbeeld Eric Clapton en Jeff Beck, om er maar een paar te noemen. Eén eh, week hebben we geen enkele instrumentale en deze week hebben we er wel drie. We hebben er wel twee gehad, dus dit wordt de laatste. Een one-hit wonder uit 1979... Frank Mills in the Music Box Dancer. Dancer van Frank Miller, een one-hit wonder uit 1979. En dan wordt het nu weer tijd voor een plaatje voor mijn <laughs> lieve vriendin Jannie. <laughs> en Hans is daar ook altijd zo blij mee. Hier zijn de Four Tops natuurlijk met Ask the Lonely. your baby and make it all alone. Remember, no one is big enough to go it alone. Just ask the lonely, they know the hurt and pain of losing. the young and foolish laugh at love, slowly run away. Confident and sure that fate will bring another love their way. But ask the lonely, how vainly our heart can yearn for maakt Jannie altijd blij met een plaatje van de Four, Tops. En dit was speciaal voor haar. Ask the Lonely. En dan zijn we toe aan eh, Terence Trent Darby uit 1988. Sign Your Name. 先。 1986. Terence Trent D'Arby en Sign Your Name. Hij heeft tegenwoordig een heel andere naam... en ik zou werkelijk niet meer weten hoe die naam was. Het is wel een hele moeilijke, dat weet ik wel. Eh, we blijven in de jaren 80. We gaan naar een top 100 hit uit 1984. zelfs Prins ontkomt er niet aan. Hij wordt gewoon afgebroken door Les Paul en Mary Ford met de Bye Bye Blues. Dit was hem weer, de uitzending van 23 februari. En de komende twee uur ben je onder goede, onder goede handen van Hans Parisi. Waar ben je? Oh, daar, hij is er wel. Hans zonder vrienden vanmiddag, maar dat geeft niet. Hij eh, maakt er gewoon een leuk programma van. Veel plezier, fijn weekend en tot de volgende week dan. Joep.